Dat gaat dus over voedsel, over water, over dekens, eh, tenten, onderdak. Eh, juist om ook Syrië te helpen. We weten dat het heel lastig is om eh, toegang te krijgen eh, tot die gebieden die echt eh, in nood zijn. En we onderhouden ook goed contact met die organisaties daar om ervoor te zorgen dat ze die toegang krijgen. Omdat er een burgeroorlog in Syrië is, heeft onder meer de EU allemaal sancties tegen het land. Daardoor kunnen hulpwagens zoals graafmachines en ambulances de grens niet over. De Oekraïense president Zelensky is geland in Londen. Het is de tweede keer dat hij zijn land uit is sinds het begin van de oorlog. Correspondent Fleur Launsbach vertelt wat hij in Engeland gaat doen. Hij heeft een meeting met de Britse premier eh, Sunak vandaag. Hij gaat zelfs naar het Britse parlement, eh, die hij gaat toespreken vandaag. En we horen ook net dat hij koning Charles gaat ontmoeten. Eh, Zelensky gaat ook langs uh, eh, Oekraïnse troepen die getraind worden hier in Engeland. En daarna schijnt hij door te reizen naar Brussel. Ja, daar spreekt hij morgen dan waarschijnlijk het Europees Parlement toe. En gefeliciteerd met de Titanic, want die film bestaat 25 jaar. En daarom is er een speciale geremasterde versie gemaakt. Niet meer dan terecht, want het is iconisch, vindt filmkenner Robert Blokland. Dit is natuurlijk een heel tijdloos verhaal. Het is Romeo en Julia eh, op een boot, plus twee hoofdrolspelers spelers die het echt heel goed doen en die een soort chemie hebben. Eh, eh, waar je alleen maar durft te dromen als filmmaker. de film heeft in allerlei versies tot nu toe al 2,2 miljard dollar opgeleverd. En vanaf vandaag kan je hem ook in Nederland bijna overal weer in de bios zien. En ik denk zeker dat er nu ook weer een, een, een aantal mensen eh, heen zullen gaan. omdat ze de film nog een keer willen zien. Omdat ze willen kijken hoe, hoe het technisch nieuw is. Of omdat ze inderdaad hun kinderen of kleinkinderen zelfs mee willen nemen naar de film. En willen zeggen van jeetje, deze ervaring moet je in de bioscoop beleven het is natuurlijk wel een film die ze daar enorm voor leent. Het weer nou een beetje hetzelfde als gisteren. Fris, maar wel overal behoorlijk zonnig. Bij een graad of 5, 6. Morgen eerst weer zonnig. Later toch wat meer wolken en kans op wat nattigheid bij 4 tot 7 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer heeft op een aantal plaatsen nog een kwartier vertraging. Op de A4 richting Amsterdam is dat tussen knooppunt De Hoek en knooppunt De Nieuwe Meer. Op de A8 van Zaanstad naar Amsterdam tussen Zaanstad Assendelft en knooppunt Koenplein.